uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. D66 pleit voor speciale wijkagenten op middelbare scholen... om extremisme bij jongeren op te sporen. Zo kan er snel ingegrepen worden als scholieren radicaliseren. Er zouden volgens D66 in heel Nederland... zo'n 50 wijkagenten moeten komen bij scholen met een verhoogd risico. PvdA-leider Samson zegt dat er ook na de zomer minder gas uit Groningen zal worden gehaald. Hij noemt het verhogen van de gasproductie ondenkbaar. Samson gaat daarmee in tegen minister Kamp van Economische Zaken. Die zei maandag dat de gaswinning tijdelijk wordt verlaagd tot 16,5 miljard kubieke meter. Op 1 juli neemt Kamp een besluit of de gaswinning daarna weer wordt verhoogd. Nederlandse banken doen te weinig om fraude met rentetarieven of valutakoersen te voorkomen. Dat zeggen toezichthouders AFM en de Nederlandse Bank na onderzoek onder 10 tot 15 financiële instellingen. Volgens de toezichthouders hebben banken na de Libor-fraude te weinig gedaan om nieuwe fraudegevallen te voorkomen. Bankmedewerkers zouden meer moeten worden aangespoord verdacht gedrag te melden. In Driebergen is een vrijstaande villa aan de Hoofdstraat volledig uitgebrand. Er woont niemand in het huis, maar er wordt overdag wel les gegeven. Een school met zo'n 60 leerlingen huurt het pand. De brand is lastig te blussen omdat de villa erg afgelegen ligt... en water van een andere plek moet komen. In Wervershoofd in Noord-Holland is vannacht een inbreker overleden in zijn poging om te vluchten. Volgens de politie werd de man op heterdaad betrapt en ging hij er vandoor. Om te ontkomen sprong de inbreker in een sloot. Daar heeft hij een tijd gelegen voordat hij is overleden. De politie in het Australische Sydney heeft twee mensen opgepakt die een aanslag wilden plegen. Ze zouden van plan zijn geweest iemand met messen aan te vallen. Bij hun arrestatie werden onder meer een zelfgemaakte IS-vlag en een video gevonden. Het weer droog met vooral in het zuidoosten zon. Het wordt zo'n 6 graden vandaag.